Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. het hele land is uitbundig gevierd dat het Nederlands elftal de finale van het WK voetbal heeft bereikt. Nederland won gisteravond met 3-2 van Uruguay. Direct na het laatste fluitsignaal gingen overal euforische mensen de straten op. Onder meer het Leidse plein in Amsterdam, het Stadhuisplein in eh, Rotterdam, het plein in Den Haag en de Neude in Utrecht stroomden vol. Mensen sprongen in de gracht en klommen in lantaarnpalen. Bijna overal bleef het gezellig, alleen in Den Haag kwam het tot grotere ongeregeldheden. Daarmee e zette het Jongbloedplein af toen mensen de politie met stenen en vuurwerk bekogelden. Er werden 18 mensen opgepakt. Nederland voetbalt in de finale zondag in Johannesburg tegen Duitsland of Spanje. Die, wordt, eh, die spelen vanavond tegen elkaar. De KVB heeft de FIFA om extra kaarten gevraagd. Volgens een voetbalbond zijn er in elk geval 2900 Nederlanders met een ticket. In Duisburg is vorige maand de voormalige SS-sergeant Adolf Storms overleden. Storms was verantwoordelijk gehouden voor de moord op zeker 57 Joodse dwangarbeiders aan het eind van de oorlog in Oostenrijk. Duitse aanklagers wilden de oud-SS'er vervolgen voor oorlogsmisdaden. Ze zouden harde bewijzen tegen hem hebben. Adolf Storms was 90 jaar. De Amerikaanse actrice Lindsay Lohan moet 90 dagen de gevangenis in... omdat ze zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van haar proeftijd. In 2007 kreeg de Hollywoodster een voorwaardelijke gevangenisstraf... voor rijden onder invloed van alcohol en drugs. Lohan moest onder meer afkicken en lessen over de gevaren van alcohol volgen. Maar volgens de rechter heeft de actrice dat niet gedaan komt definitief geen nieuwe James Bond film. Dat melden verschillende Amerikaanse websites. Het was lang onzeker wanneer de opnames voor de nieuwe Bond film zouden beginnen. MGM, de studio die de film zou produceren, eh, verkeert in grote financiële problemen.